Michel Koenen met het NOS-journaal. Koninklijke Horeca Nederland zegt dat veel ondernemers weer een moeilijke tijd tegemoet gaan... met de nieuwe opgelegde restricties van het kabinet. De brancheorganisatie wil snel met het kabinet in gesprek over aanvullende financiële compensatie. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland hebben meer begrip voor de maatregelen. Wel wijzen ze op de harde klappen voor de evenementenbranche. En veel ondernemers hebben de afgelopen tijd fors geïnvesteerd om deze zomer weer festivals te organiseren. VVD, CDA, D66, GroenLinks en de PvdA gaan de nieuwe coalitie vormen in de Provinciale Staten in Brabant. Maandag worden de details uit het akkoord tussen de vijf partijen bekendgemaakt, meldt Omroep Brabant. In mei viel het provinciebestuur omdat VVD, CDA en Lokaal Brabant niet meer door wilden met coalitiegenoot Forum voor Democratie. Brabant was de enige provincie waar Forum in het bestuur zat. De festivalorganisator IDT spant een kort geding aan tegen de overheid... om de verscherpte coronamaatregelen die de horeca- en festivalbranche dus hard raken. Het bedrijf spreekt van een disproportioneel besluit. Zo zouden festivals best door kunnen gaan onder de Field Lab voorwaarden... met testen voor toegang, stelt IDT. En dat organiseert onder meer de festivals Mysteryland, Awakenings en Welcome to the Future. De renovatie van het Binnenhof gaat opnieuw meer geld kosten dan eerder werd gedacht. De nieuwe schatting komt neer op ruim 718 miljoen euro, 50% duurder dan de eerste schatting. Dat schrijft staatssecretaris Knops in een Kamerbrief. De nieuwe tegenvaller komt door veiligheids- en verduurzamingsmaatregelen. Het weer. Vannacht is het helder. Kan er wat nevel ontstaan. Het koelt af naar 14 graden. Morgen af en toe zon. Smiddags vallen er wat buien.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 nemen bestaat niet. je me nog even geeft en time. you can get it. TFM. TFM. We took it all alive Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrendere. Luister naar de zon je naam.